Volgens de landelijke club voor klimsport... hoorde de vrouw bij een groepje van drie klimmers die veel ervaring hebben. Normaal gesproken zijn ze gezekerd. Betekent dat er beneden iemand een extra touw vasthoudt voor het geval dat. Maar het lijkt erop dat de vrouw niet goed vastzat aan dat touw. In Australië wil de regering vepen onder jongeren harder aanpakken. zien could see most e-cigarettes banned, plain packaging introduced and vapes only available at pharmacies. Ja, Australië wil af van vapes in felle kleurtjes. De smaakjes willen ze ook verbieden en ze willen dat vapes alleen nog in apotheken te krijgen zijn. Het kopen van e-sigaretten zonder doktersrecept is daar al verboden... omdat vapes in Australië alleen bedoeld zijn voor mensen die van hun rookverslaving af willen komen. En taxis en bussen op de stoep, een hoop stank en herrie. Bewoners van de Prins Hendrikkade in Zaandam zijn helemaal klaar met riviercruiseboten die aanleggen in de stad. Ze willen hun privacy terug. Volgens bewoners lijkt het tegenwoordig wel alsof die schepen er altijd liggen. De herrie hè, van de aggregaten, het gebrom constant. Mensen die moeten eh, van de boot af en die worden omgeroepen om op de boot te komen of wanneer het diner begint. En dat gaat door een megafoon. Laatst zat eh, mijn dochter van 13 op het balkonnetje met de vriendin. En eh, ja, we kijken recht op de slaapkamers. Dus eh, ja, die zag eh, een naakte meneer. <laughs> ja, de buurt hoopt dat ze wat meer bijgepraat kunnen worden over hoe lang de schepen er blijven liggen. Het weer aardig wat zon. 10 graden in het noorden, 14 in het zuiden. Vannacht koelt het snel af. Morgen weer een paar graden warmer dan vandaag en ook lekker zonnig. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de ANWB.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 Yo, yo, yo, and they know. up in de picture of ik lay low. Ik ben af en toe een heto. Ik ben op licht, ik ben op double, ik ben op fuego. Je kan me vinden in een magazine.